Vijf uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het is niet veilig voor vluchtelingen om terug te gaan naar Syrië... als ze in dat land hebben samengewerkt met de oppositie. Dat staat in een rapport van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het rapport constateert mensenrechten schendingen... zoals willekeurige arrestaties, opsluiting zonder aanklacht en marteling. Mannen en jongens en jonge jongens lopen verder het risico... dat ze het leger in moeten. Het aantal vluchten van en naar Schiphol mag vanaf 2021 stapsgewijs stijgen tot 540.000. Dat zei minister van Nieuwenhuizen in een toelichting op het plan. Dat is gisteren al uitgelekt. Volgend jaar geldt nog een maximum van 500.000 starts en landingen. SGP'ers die signalen opvangen over verspeelde subsidies door de partij... worden door minister Blok opgeroepen om daar melding van te maken. Aanleiding is een ruzie over een stichting die verbonden is aan de SGP. Die stichting krijgt subsidie van het ministerie van Buitenlandse Zaken... voor reizen naar Oost-Europa en Afrika. De Telegraaf schrijft onder meer dat de stichting subsidies uitgeeft aan overbodige reizen. En partijleden die daar kritiek op hebben gehad... zouden van SGP-reizen worden uitgesloten. Het gerechtshof in Arnhem heeft Michael P. veroordeeld tot 28 jaar celstraf en tbs... voor het doden, verkrachten en ontvoeren van Anne Faber. Ook moet hij een schadevergoeding betalen. De straf in hoger beroep is gelijk aan de veroordeling van een jaar geleden. Michael P. heeft toegegeven dat hij Anne Faber, die 25 was in september 2017... in de bossen bij Soest heeft verkracht en gedood. Hij ontkent dat hij dat met een vooropgezet plan heeft gedaan. De rechter oordeelt dat hij kil en berekenend heeft gehandeld. Het weer. Het blijft eh, overal droog. Het is een graad of 19 in het noorden geworden en 26 in Limburg. Morgen in het zuiden nog zonnig. Dan kan het nog 27 graden worden.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 Er is namelijk een ongeluk gebeurd met drie personenauto's. Tussen Muiden-Oost en Naarden staat 8 kilometer. De vertraging is net geen uur. Er zijn twee rijstroken dicht. Bij knooppunt Muidenberg kan het beste de A6 richting Almere kiezen... en dan bij knooppunt Almere de A27 weer terug richting de A1. Op die A6 eh, loopt het ook vast. Eh, ten noorden van Almere, richting Lelystad. Tussen Almere en Lelystad een kwartier vertraging. Op eh, de A7 van Horen naar de Afsluitdijk een half uur vertraging. Tussen Wieringenwerf en Brezandijk staat 5 kilometer door werkzaamheden.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 Dit is de top 20 met Jesse Sprikkelman. Yes, daar zijn we weer. Goeiedag en welkom bij een nieuwe editie van de Top 20. Ja, wat zullen ze zijn hè? De 20 beste hits van dit moment. Mijn naam is inderdaad eh, Jesse Sprikkelman en ik ben het komende uur bij. En langzaam tellen we af naar de absolute nummer 1. Want welke plaats is de meest favoriete plaats van iedereen in Nederland en België? En mooi aan de Top 20 is dat jij je mening kan geven over jouw favoriete plaat. En dat kan heel simpel via detop20.nl. Dus wat is jouw favoriete plaat van dit moment? Laat het weten via detop20.nl. En dat combineren we dan weer met airplays, downloads, streams. En zo ontstaat de top 20. Dit was vorige week de nummer 1. Justin Bieber en Ed Sheeran en I Don't Care. We hadden vorige week ook een aantal nieuwe binnenkomers. En één daarvan was Kensington. En Bats kwam nieuw binnen op nummer 20. En staat deze week nog steeds op dezelfde plek. 20. vorige week nieuw binnengekomen. Deze week nog steeds op dezelfde plek. Nederlandse band Kensington Bats. Deze staat op nummer 19 deze week. van Panic at de Disco. Heel look maar mee. Dat vorige week op 16 iets gezakt, dus naar plek 19. Deze week hebben we ook een nieuwe binnenkomen Die is van Eva Max. Eva Max heeft een lange tijd op een hele mooie plek. Namelijk op de nummer 1 gestaan. Hier in de top 20 met Sweet Bub Psycho. Eh, die is ondertussen alweer eventjes uit. Maar ze is terug met een nieuwe plaat. So I Am heet die plaat. die doet het ook weer heel erg goed. En die is al vaak binnengekomen via de top20.nl. Eh, ze heeft trouwens ook in een interview gezegd... Ik was op school een weirdo. Ik pestte iedereen en dat litteken heb ik lang meegedragen. Eva Max is nieuw in de lijst. Oh, So Am I is de, plaats van, of de naam van de nieuwe plaat. Deze staat er al even in en het past lekker bij het mooie weer.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 Suéltate el pelo, mami. Date la vuelta, mami. tan perfecta, que bien te ves. Qué bien te ves. Ven date la vuelta por mi otra vez. De beste hits op een rij in de top 20. 16. When you see your reflection, you'll see what I like. Oh, you look good in the morning, and you don't even know it. coupe out the garage, pull the roof back, just me, you and the stars. Toast to the gods, she's a one, a masterpiece. She a drug at a fast release.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 Nieuw in de top 20. Martin Garrix en Summer Days. Nieuw binnengekomen op nummer 16. Dat is een, mooie plek. Op nummer 15 staat Davina Michel. Met Skyward vorige week stond op nummer 6. Dermot Kennedy en Power Over Me is een best wel een stukje gezakt.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 Jonas Brothers en Soccer in de top 20. Vorige week op nummer 12 en deze week ook nog steeds. Daarvoor die Medusa en Peace of Your Heart. Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. En dat betekent dat er ook weer platen uit de top 20 zijn verdwenen eh, deze week. De nieuwe binnenkomers heb je al gehoord. Evan Mixo M op 18 en Martin Garrix Summer op 16. Maar ja, welke zijn dan verdwenen? Welke hebben plaats moeten maken voor deze fijne platen? Onder andere Maan en Crisscross Amsterdam. Hij is voor mij vorige week op 19 nu weg uit de lijst. veel mensen zijn er blij mee, maar ook heel veel mensen vinden het jammer. Billie Eilish is verdwenen uit de lijst. Met Bad Guy dus. Stond eh, vorige week op nummer 14. En eh, deze week eh, ja, ja, volledig verdwenen uit de lijst. Even kijken wat op nummer 11 staat. Dat is deze.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 Daarvoor liet ik je horen welke platen zijn verdwenen uit de lijst deze week. En één daarvan was Maan samen met Chris Cross Amsterdam. En Hij Is Van Mij. Maar ze staat er gewoon nog in hoor samen. Niet met Hij Is Van Mij. Nee, zeker niet. Maan samen met Tabita en Kraantje Papi. En dus ook Chris Cross Amsterdam. Moment, vorige week nieuw binnengekomen in de lijst op nummer 18. En deze week 10 plekken gestegen op nummer 8. Een moment zonder Alleen de stilte om me heen.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 En toen hoopte ik heel erg dat hij in de top 20 zou komen. En toen eh, stopte ik me in het item, een tip voor de top 20. De week daarna kwam hij erin. En nu staat hij al heel lang binnen de top 10. Hij is wel ietsje eh, gezakt, maar dat maakt niet heel erg eh, veel uit. Nee, dat kan gebeuren. Billy Ray, Cyrus en Lil Nas X en All Time Road deze week op nummer 7 in de top 20. Daarvoor hoorde je een plaat die vorige week nieuw binnenkwam. Dat was Crisscross Amsterdam, een Maan en Moment. Moment, hoe je het ook wil noemen. Ehm, verder met Mabel, Don't Call Me Up. Die staat al een ruim maand, een dikke maand, bijna twee maanden in de top 20. Vorige week op nummer 5, één plekje gezakt op nummer 6.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 call me up sad news from the music world. EDM star Avicii has died. Het laatste werk van Avicii in de top 20. Hey, I'm Avicii. Can you hear me SOS? Help me put my mind to rest. Two times click and I'm acting low.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 De videoclip van, van Don't Call Me Up. Nou, dat is dan eigenlijk nog niet hele, nou, helemaal nog niet veel als je het gaat vergelijken met de videoclip van Con Calma van Daddy Yankee en Snow. Die is namelijk precies 1 miljard keer bekeken.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 A la yo pum pum girl con calma. Yo quiero ver como ella lo maneja, Me ese pum pum girl. Tiene adrenalina y mete la pista, hazme lo que sea. A la yo pum pum girl. ya vi que estás solita, acompáñame A la que pum con calma. Yo quiero ver como ella lo menea. Me besa, pum pum Tiene adrenalina en medio de la pista, penteame lo que sea. A la que pum pum Come with a nice young intelligent, yes, she Jacqueline Ari. Everywhere me go, me never left her at all. You said that I missed me at the Ram Dance Man. Ram it in a dance hall in a, in a nation. You never know, say that I missed me at the boom shop. I take my never lay down flat in a one cardboard box. You said that I'm a Yankee, I go reaching out the top. So. Yo quiero ver como ella lo menea. stonden zij in de top 20. What's up? This is Kesha. Hey, what's up guys? I'm Justin Bieber. Yo, this is Macklemore.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 Duncan Lawrence en Arcade nog steeds binnen de top 5. En dat is best wel knap, want meestal eh, zwakt het dan wel een beetje af na zo'n zongfestival. Hebben mensen er wel mee gehad. Maar er wordt nog steeds gedownload, nog steeds getipt via dutop20.nl. En er wordt nog steeds fanatiek geluisterd. En daarom dus deze week op nummer 3. Daarvoor die Daddy Yankee en Snow en Kalma. Die stond vorige week op nummer 8 en is weer wat gestegen naar nummer 4. Eh, welke het ook heel erg goed doet in Nederland is een samenwerking tussen Marco Borsato en Armin van Buren en Davina Michel.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 En dat zegt wat mij betreft wel genoeg. Marco Borsato, Armin van Buren en Davina Michel en Hoe het danst. Het einde van dit programma nadert. Zometeen natuurlijk de tip voor de top 20. Maar wat hebben we daarvoor? Natuurlijk de absolute nummer 1 de plaats. Waar het meest op gestemd is via top 20nl En dat wil ik nog even meegeven. Ja, ik vind dat er te weinig gebeurt. Doe het even. Laat even je mening weten over jouw favoriete plaat via de website van dit programma. Maar hij is ook veel gestreamd, veel gedownload en er wordt natuurlijk veel over gesproken op social media. De nummer 1 van deze week is nog steeds Justin Bieber en Ed Sheeran. Dit is I Don't Care. Dit is Yes.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 En op nummer 3 Duncan Lawrence en Arcade. En dat is mooi, want er staan twee Nederlandse platen in de top 3 van de top 20. Dit was weer de top 20 voor deze week. De lijst is samengesteld door middel van airplays, ook door middel van streams en downloads. En jouw mening, dat eh, weegt ook heel erg zwaar in dit programma. De top20.nl kun je mij eh, laten weten eh, ja, wat je wil horen, wat je goed vindt. En dan komt er weer een streepje achter te staan. En wie weet verdwijnt, eh, verschijnt, niet verdwijnt, verschijnt het dan hier in de top 20. Dit was hem voor deze week. Maar natuurlijk niet voordat, ik we, voordat we je nog een tip hebben gegeven. Een tip voor de top 20. Wat moet volgens jou in de lijst komen? Mail het naar tip@detop20.nl. Het is een eh, plaat die al in verschillende hitlijsten opduikt. Dat zijn een hitlijsten die net iets meer dan 20 plekjes hebben. En daarom verwacht ik ook wel dat hij binnenkort in de top 20 te beluisteren is. Eh, ik hoop het ook een klein beetje, want het is iets van Nederlandse bodem. maar dat is dan toch altijd leuk. Het is van de rapper Snelle. Die kennen we nog van Scars. Scars is ook een tip voor de top 20 geweest. Volgens mij is hij niet in de lijst gekomen uiteindelijk. Ehm, en eh, Snelle heeft samengewerkt met een van de betere rappers. Met een van de bekendste rappers van Nederland. Namelijk Frenna. Samen hebben ze het nummer Plank Gas gemaakt. En ze werken dan ook weer samen met Danda Nisha en die naam zeg je waarschijnlijk niks, maar hij heeft dus ook weer meegewerkt aan Scars. Goed, misschien zit je niet zo in die rapwereld, maar ik raad het je wel aan om hem leuk te gaan vinden. Want het is erg leuk en ik denk dat hij binnenkort in de top 20 gaat verschijnen. Nieuw talent in Nederland. Dit is Snelle en dit was de top 20 voor deze week. Doei doei! Ik zit met niemand maar mezelf in die race en dan meteen...